uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Zo'n 70% van alle intensive care patiënten houdt langdurige klachten over aan het verblijf op de IC. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een grote studie in zeven ziekenhuizen... die al begon ruim voordat de coronaepidemie uitbrak. Een jaar na hun IC-opname zijn veel mensen fysiek nog niet te oude... doordat ze veel spiermassa hebben verloren. Ook hebben ze gevoelens van angst en somberheid en problemen met hun geheugen... concentratie en het verwerken van prikkels. De onderzochte patiënten lagen gemiddeld 4 tot 5 dagen op de IC, veel korter dan de meeste coronapatiënten. In de VS zijn gisteren meer dan 2000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In het hele land zijn volgens de officiële cijfers meer dan een half miljoen mensen besmet. Amerikaanse gezondheidsdeskundigen zeggen dat de piek nog niet is bereikt. De voedselbanken krijgen door de coronacrisis tienduizenden extra klanten... verwacht koepelorganisatie Voedselbanken Nederland. De organisatie zegt in het Nederlands Dagblad dat het aantal van 151.000 klanten nu met tientallen procenten zal toenemen. Om iedereen te kunnen voorzien van een voedselpakket zijn de voedselbanken twee weken geleden al een inzamelingsactie gestart en van de benodigde 10 miljoen euro is al bijna 8 miljoen binnen. Een handgeschreven tekst van het Beatles-nummer Hey Jude is op een internetveiling verkocht voor ruim 800.000 euro. Volgens het Veilinghuis gebruikte schrijver en zanger Paul McCartney... de haastig opgeschreven zinnen als geheugensteuntje bij het opnemen van het lied. De veiling werd gehouden omdat het deze week 50 jaar geleden was... dat bekend werd dat de Beatles uit elkaar waren. Het weer volop zon, het wordt 19 tot 23 graden. Op de Waddeneilanden is het iets frisser. Morgen wordt het ongeveer even warm, maar er ontstaan wel stapelwolken... met in de namiddag kans op een stevige bui.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 Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. When you're low and your knees can't rise, you feel helpless and you're looking to the sky. Some people would say to accept defeat. the answer isn't fair. No, you can on me when you need somebody. No, you can on me when you can't stop the tears from falling down. Charlie en Call Me. Welkom terug bij ZFM Live, het tweede en tevens ook laatste uurtje voor vandaag dat we live zijn hier al. Zometeen rond half twaalf gaan we nog bellen met eh, Ben Zonneveld, die gaat de groeten doen. Wil je nou ook live in de uitzending komen? Dat kan natuurlijk. Bel even naar de studio 023 573 0393. Of stuur even een mailtje naar b.zonneveld.zfmzandvoort.nl En ik zou toch zeggen, ik heb een uh, zomers uh, plaatje klaarstaan. En eh, ondanks dat iedereen nu binnen zit, moet er ook een beetje bewogen worden natuurlijk. Dus ik zou zeggen, schuif alles even opzij. En dan gaan wij luisteren naar Strangers van David Tort. Zo, de morning workout zit er ook weer op. Je kan natuurlijk altijd live meekijken in de studio. Dat is zfm-live.nl. En daar had je mij onder andere een beetje een paar, eh, nou ja, laten we zeggen, houthakkerige dansmoves eh, kunnen zien doen. Maar nu gaan we weer een beetje wat rustige muziek draaien. Zodat je een beetje bij kan komen. Dit is Somebody That I Used To Know. felt so high Blinding Lights, The Weekend. Ja, de burgemeesters van Zandvoort en Bloemendaal, David Molenburg en Elber Roest... die hebben in overleg met de veiligheidsregio van Kennemerland... vrijdag besloten, dus gisteren... dat in het eh, komend paasweekend motoren eh, in beide gemeenten niet meer welkom zijn. Vorige weekend zorgden de motorrijders, die, nou ja, zullen we maar zeggen... gewoon langs de verkeersregelaars op de zeeweg en de Zandvoortslaan... richting het dorp en de boulevards konden rijden. En eh, dat zorgde natuurlijk voor eh, veel overlast. Nu met het paasweekend voor de deur willen beide burgervaders dit niet meer toestaan. Zowel op de zeeweg als op de Zandvoortslaan werden borden geplaatst... die niets aan onduidelijkheid te wensen overlieten. Ook staan deze borden op de Vogelenzangse in Bloemendaal... waar eveneens grote groepen motoren aangetrokken door het mooie weer en de panoramische uitzichten als vliegen op de stroop afkwamen. Komend weekend wordt dat verhinderd en er zal tevens gehandhaafd worden. Het verbod is vanmorgen om 9 uur ingegaan en de burgemeesters hopen op begrip voor de extra maatregelen. De overige maatregelen die nu al twee weken gelden blijven onverkort van kracht. Dat is eh, wat betreft de motoren en de fietsers die massaal naar Zandvoort toe kwamen afgelopen weekend. Zometeen om, uh, nou ja, zullen we zeggen, over een kleine 10 minuten gaan we weer bellen met Ben Zonneveld. Die gaat weer de groeten doen. Eerst gaan we nog even luisteren naar Bruno Mars en That's What I Like. Hey, hey, hey. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop a phone, pad, pop, pop it for me. Turn around and drop it for a plan.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 Dat was J-Lo, oftewel Jennifer Lopez met Let's Get Loud. Zometeen gaan wij bellen met Ben Zonneveld na Dua Lipa en Be The One. I the moon, I the moon. Oh, you're looking at the uh, Dua Lipa met I Be The One. En dan moet ik even kijken, moet ik het goede knopje vinden? Ja, hiero. Ben, goedemorgen. Eh, hey, goedemorgen Thomas en Zandvoorters natuurlijk. Hoe is het daar? Ja, rustig. Ben je, ben <laughs> bent in je eentje? Ik, ik zit binnen, rustig. Ja, ja, lekker rustig. Hey, eh, Thomas, over de groeten doen vandaag ben ik op de boulevard geweest. Oh, en het wel aan de anderhalve meter gedacht? Ja, ruim. Nou, eh, als je daar gaat lopen, dan kan je wel uh, eh, 100 meter uh, hebben. Oh, kijk. Want er zijn wat fietsers. alle parkeerplaatsen zijn afgesloten, dus geen auto's. Het is er nog lekker rustig. Maar ja, ik zie dan toch weer de, strand, de, de standplaats mensen staan, de visventers. Ja. En dat doet mij toch wel weer goed, want zij zorgen toch voor uh, jeu op de boulevard. Het ziet er leuk uit. Dus de groeten van vandaag gaan naar alle standplaatshouders die toch eh, op hun positie staan. En de mensen die langskomen fietsen of langskomen lopen toch kunnen voorzien van eh, een lekker visje of wat anders. Dus weer chapeau dat je er bent. Helemaal goed. Alle hulde dus eh, voor de... Voor de, voor de, voor, de venters. Voor de venters, ja. Ja, het zijn er toch een stuk of vijf, zes die ik geteld heb hier staan. En ja, je moet toch die kart er weer heen brengen. Je moet er toch weer gaan staan met vis en, met andere dingetjes. Dus het is gewoon een heel goed gezicht dat ze er zijn. Zeker weten. En Ben, dan heb ik nog een vraagje aan jou. Want eh, morgen om 1 uur... Ja, morgen om 1 uur eh, is de uitzending van, eh, vanuit de katholieke kerk en vanuit de protestantse kerk. Wij zijn daar geweest. En eerst zal, zal pastoor Putter een, een, een, aantal vragen beantwoorden en, en een beschouwing doen over de Pasen. Daarna zijn wij naar de protestantskerk geweest met uh, dominee Vrijhof. En die heeft een soort eh, eh, nabeschouwing van zijn paasdienst gemaakt. Dat is een, ook een mooi uitzendingje geworden. En dat gaat allemaal om 1 uur op kanaal 40 CFM. En dan kunt u kijken. Ja, en ook via YouTube en via Facebook. Ja, ik, eh, ik denk dat het... ja, je kan op alle kanalen kijken, maar ik denk dat het op de televisie eh, met groot beeld het mooist is. Ja. Er wordt ook mooi gezongen. En uh, mooi piano, piano stukje erbij. Dus ik zou zeggen, kijk er gewoon even naar. Zeker doen dus, de moeite waard. En ehm, Ben, ja. omdat ik nou zo vreselijk veel zin had in jou even te spreken vandaag. <laughs> ik weet wat je gaat doen. ja? <laughs> ja? Ja, dat plaatje. Dat plaatje, ja maar ja, wat ga jij eigenlijk doen? Eh, ga je nog met je motor eh, rondje rijden? Oh, eh, met? Met je motor? Met mijn motor. <laughs> ik wou dat ik die had. Ja, maar ik denk dat ik nergens heen kom. <laughs> nee, nou ja, ik heb het gelezen vanmorgen in de krant. En uh, men, men waarschuwt. we gaan het beleven dit weekend. Misschien lekker rustig weekend voor de Zandvoorters. Ik zou zeggen, trek erop uit. Ga lekker met een ruime afstand op het strand wandelen, want daar is plek zat. Zeker weten. Nou, wat ik dus wil zeggen over dat plaatje ja. Omdat ik er zoveel zin in had. En we moeten natuurlijk een beetje de Zandvoortse ondernemers en eh, dingen ondersteunen. Nou heb ik een plaatje klaarstaan van Zin in Jou van Yves Berensen. Dus eh, daar gaan we even naar luisteren. Ja, nou een hele goede artiest. Thomas, ik wens je alvast een eh, prettige paas en ik spreek je morgen weer. Ja, helemaal goed. Tot morgen, Ben. Oké, tot morgen. Doei doei. je staan. Je keek me lachend aan. Deze avond zou a pill that I just can't trust.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 die de groeten ging doen aan de venters. Dus die, de standplaatsen van de viskramen langs de boulevard. En ehm, wil jij nou ook iemand de groeten doen? Dat kan natuurlijk. Stuur even een mailtje naar b.zonneveld.zfmzandvoort.nl en wie weet eh, kom jij morgen ook eh, in de groeten voor. Dit is Slide, Kelvin Harris. Amai. Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceship. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my mansion, 20,000 painting Picasso. Bitch, it be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Took off a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. She having it with the color working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass that's in the back of us.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 toch wil ik nog even oproepen, of eigenlijk even vermelden... dat eh, morgen vanaf 1 uur op Ziggo Kanaal 40 en YouTube... en ehm, waarschijnlijk ook via Facebook... de speciale kerkdienst is te zien... dit wordt alles gepresenteerd door Ben Zonneveld, zoals hij net ook vertelde... bij de groeten die hij ging doen. En eh, nogmaals, wil jij dus in de groeten komen? Dat kan. Stuur even een mailtje naar b.zonneveld.zfmzandvoort.nl En wie weet eh, spreken we jou morgen in de uitzending. Wij, eh, ik ga eruit. We gaan eerst nog even luisteren naar Sia Never Give Up. En daarna draai ik zoals gewoonlijk het laatste plaatje. En dat is I Will Survive en eh, dan spreek ik jullie morgenochtend weer vanaf 10 uur hier dus bij ZFM.